Over de identiteit van het slachtoffer is niets meegedeeld. Het vuur brak rond half twee vannacht uit. Alle bewoners van de 34 appartementen werden geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een gebouw van het leger des Heils... kunnen waarschijnlijk in de loop van de nacht weer naar huis. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er rijden vandaag geen passagierstreinen door de Kanaaltunnel. Dat komt door het winterse weer. Vrijdagnacht kregen vier treinen in de tunnel pech en zaten meer dan 2000 passagiers urenlang onder het kanaal vast. De technische problemen ontstonden doordat de buitenlucht zoveel kouder is dan de warme lucht in de tunnel. Eurostar neemt voor vandaag het zekere voor het onzekere en schrapt alle passagierstreinen, wel worden er testritten uitgevoerd. Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen door de zware sneeuwstormen in het noordoosten van de Verenigde Staten. In Virginia vielen drie doden, in Ohio twee. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en het vliegverkeer is voor een deel stil komen te liggen. In de staten Washington, Virginia en Maryland is de noodtoestand uitgeroepen. In Virginia zitten honderden automobilisten vast in de sneeuw. De Nationale Garde probeert ze te bevrijden. Cambodja heeft een groep Oeigoeren uitgeleverd aan China. De moslims waren gevlucht na de bloedige rellen in de westelijke provincie Xinjiang en hadden asiel gevraagd in Cambodja. In juni waren in Xinjiang meer dan 200 doden gevallen bij hevige gevechten tussen Oeigoeren en Han-Chinezen. Daarbij greep de Chinese oproerpolitie hard in. Mensenrechtenorganisaties hebben felle kritiek op de uitlevering van de Oeigoeren, omdat die in China mogelijk gemarteld of geëxecuteerd worden. Cambodja zegt dat ze illegaal zijn en daarom het land uit moeten. Het weer, vannacht sneeuw en lichte vorst.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 Dus is het weer tijd voor de winterse 50. Koud, Want ook dit jaar zenden wij hem uit. Winter in America is cold. A long December. In the De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij hebt hem zelf samengesteld.